Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een Noord-Koreaanse raketlancering heeft vannacht tot groot alarm geleid in Japan en Zuid-Korea. In Seoul werd mensen gevraagd zich voor te bereiden op evacuaties. Even later werd het alarm weer ingetrokken. Noord-Korea probeerde een satelliet de ruimte in te krijgen... maar na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. Het zou gaan om de eerste militaire spionagesatelliet van het land. Een op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het gaat vooral om ouderen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer en ervaren ze een lagere kwaliteit van leven. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. In Colombia is een nieuw spoor gevonden van de vier kinderen die al weken worden vermist. Het gaat om een verse voetafdruk en dat geeft de autoriteiten hoop dat de vier nog leven. Begin deze maand stortte een vliegtuigje neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en de piloot overleefden de crash niet. Naar de vier kinderen die aan boord zaten wordt nog steeds gezocht. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde... deed dat omdat ze binnen de partij structureel is genegeerd. Gisteren besloot Deborah Fernald op het laatste moment om op Volt te stemmen in plaats van GroenLinks. Vorig jaar diende ze bij haar partij een klacht in over discriminatie en racisme. Die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de Zuid-Hollandse fractie is gezet vanwege haar stem op Volt gaat ze zelfstandig verder. Het weer, het wordt een zonnige dag met hogere temperaturen. In het midden, oosten en zuiden wordt het 22 tot lokaal 25 graden. In het noorden en rond het IJsselmeer staat nog een noordoostenwind. Daar is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I can wait another day.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

do Of the moon, You're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. See the light.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 Bye. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. hoofdletter Z so many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen their brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So politicians. This time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. process, but rarely do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 like a no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 waard. Om de lippenstift op zijn kaart.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 我。